De NSA maakt naar verluid voortgang... maar een doorbraak op korte termijn zou onwaarschijnlijk zijn. Zwitserland en de EU zouden door de NSA... als voornaamste concurrenten worden gezien. De quantumcomputer kan veel sneller rekenen dan de huidige computers. Hij zou bijvoorbeeld de versleuteling van staatsgeheimen, bankgegevens en medische data kunnen ontcijferen. In Irak hebben Soenitische milities en het leger stevig gevochten in de steden Fallujah en Ramadi. De aan Al-Qaeda gelieerde milities belaagden politiebureaus en legerposten, lieten gevangenen vrij en zetten controleposten op. Het leger zou de milities voor een deel hebben teruggedrongen. Soenieten zijn vooral woedend over de arrestatie onlangs van een prominente politicus en de gewelddadige wijze waarop een sit-in protest van Soenieten werd beëindigd. Het noordoosten van Amerika maakt zich op voor een zware sneeuwstorm. Inwoners is aangeraden voorlopig binnen te blijven. De regio verwacht dat in korte tijd tot 35 centimeter aan sneeuw valt. Ook kunnen hevige windstoten voorkomen. In het hele land worden bijna 2000 vliegtuigen aan de grond gehouden. In Zeeland is na twintig jaar een fles aangespoeld met een briefje van een tienjarig meisje uit Engeland. De fles werd kort voor kerst gevonden door een Nederlands echtpaar. Zij zochten contact met de zender van de flessenpost en kwamen via haar vader in contact met de inmiddels 33-jarige Britse. Zij zegt emotioneel te zijn geworden na het zien van haar oude briefje. Haar vader spoorde haar aan tot het versturen van de flessenpost en hij zou nog enthousiaster zijn dan zij. Het weer, het is vrijwel overal droog en ongeveer 5 graden. In de ochtend eerst regen, daarna even zon, maar later volgen opnieuw buien.